6.9, straks meer. NOS Nieuws van 5 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voorden schrapt de geplande herdenking van Duitsers op 4 mei. Aanvankelijk wilde de organisatie het mogelijk maken... om na de reguliere herdenking via de graven van Duitse militairen... de begraafplaats te verlaten. Maar de gemeente is nu bang dat een aangekondigde demonstratie... van antifascisten uit de hand loopt... De burgemeester zegt dat de kritiek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geen rol speelde bij het besluit. Voormalig BBC-medewerker Stuart Hall heeft voor de rechtbank 14 gevallen van misbruik van jonge meisjes bekend in de periode tussen 1967 en 1985. Zijn jongste slachtoffer was 9 jaar. Buiten de rechtszaal zei de advocaat van de 83-jarige Brit dat zijn cliënt zich tegenover de slachtoffers verontschuldigt. Hal presenteerde voor de BBC het programma It's a Knockout... en hij was voetbalcommentator voor de radio. In eerste instantie had hij de beschuldigingen nog afgedaan als kwaadaardig en harteloos. Net als gisteren staan er op de Dam in Amsterdam lange rijen voor de Nieuwe Kerk. De wachttijd is ongeveer twee uur. Vandaag is de laatste dag dat mensen de kerk kunnen zien zoals hij was versierd voor de inhuldiging. Gisteren bezochten zo'n 7200 mensen de kerk. Nutricia heeft de productie van babymelk verdubbeld. Sinds begin dit jaar is de vraag naar babymelk in Nederlandse supermarkten en drogisterijen enorm gestegen. Dat komt doordat veel Chinezen in ons land Nutrilon kopen en de pakken opsturen naar China. Sinds het melamineschandaal daar in 2008 hebben Chinezen weinig vertrouwen in de babymelk die daar wordt gemaakt. Het weer, in het zuidwesten soms regen, in de rest van het land vrijwel droog.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 I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week, I'm gonna meet ya gonna meet you, I'll meet you. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around.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 Laat dit Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht Je kijkt mijn liefste aan en pakt me stevig beet Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat We gaan, schat. Ga, schat, want je moet. toi aussi tu détestes la vie. sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. Harlem Shake. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op